9 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Belgische wielrenner Bjork Lambrecht is na een zware val in de ronde van Polen overleden. De 22-jarige coureur van Lotto Soudal viel bij een valpartij tegen een betonnen rioolbuis aan. Hij werd gereanimeerd en met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Bjork Lambrecht won in zijn tweede jaar als prof diverse prijzen. China is gestopt met het kopen van Amerikaanse landbouwproducten. Dat is een reactie op de aankondiging van de Amerikaanse president Trump... om nieuwe importheffingen op Chinese goederen in te stellen. China is een van de grootste importeurs van Amerikaanse landbouwproducten ter wereld. Eerder vandaag devalueerden de Chinezen hun munt tot het laagste pijl in 11 jaar. En volgens een geërgerde Trump doen de Chinezen dat om hun producten... ondanks de importheffingen toch betaalbaar te houden. Vanwege de aanhoudende handelsoorlog tussen China en de VS zijn de beurzen wereldwijd in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Het dodental van de aanslag in El Paso in Texas is opgelopen naar 22. Twee mensen zijn bezweken aan hun verwondingen. En daardoor is het totale aantal doden bij de twee aanslagen van afgelopen weekend opgelopen naar 31. In Ohio waren negen dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse president Trump wil dat aanslagplegers, zoals die van het afgelopen weekend, makkelijker de doodstraf kunnen krijgen, zonder dat ze jarenlang door kunnen procederen. Voetballer Guus Til verruilt AZ voor Spartak Moskou. De middenvelder tekent een contract voor vier jaar bij de club uit Rusland. De 21-jarige Til speelt al sinds 2010 voor AZ. Hij speelde 96 wedstrijden voor het eerste team van de Alkmaarders. En scoorde daarin 28 doelpunten. AZ ontvangt naar verluid zo'n 18 miljoen euro voor Til... die één keer voor het Nederlands elftal uitkwam.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 join our caravan Let's befriend our setting sun Further up west There's the promised land It's where we go Cause it's where we're from Don't fill the skies filled with birds Singing my words To the beating of the mountain was nog uit de periode dat ze het eh, tweede album hebben gemaakt. Eh, the Prophet, eh, Prospero heette dat album van Alaska. Het was meteen de opmaat naar het tweede uur van deze Alternative FM. En daar zitten ook nog twee Zandvoortse muzikanten in verscholen. Eén die is in Engeland geweest en de ander die heeft een optreden gedaan... En daar gaan we er nu heen, meteen heen. Want die had een optreden gedaan uh, afgelopen week bij Pride at the Beach. En dat liep iets wat minder dan zij zelf had eh, gedacht. Wendy Moore eh, stond op het Gasthuisplein eh, te spelen. stond ook het nummer wat ik ook zo dadelijk ga draaien. net een beetje lekker, ja, lekker te spelen op, op een podium vlakbij het Wapen van Zandvoort. Op het Gasthuisplein. En toen ging het ineens mis. Want ze voelde zich niet lekker. daar kwam EHBO aan te pas. En eh, ze het ook, eh, zo schrijft ze op eh, Facebook, eerder last gehad van deze kwaal. Maar ze heeft nu medicatie. En het gaat allemaal weer gewoon de goede kant op. Uh, allerlei berichten zijn er onder Wendy Moors berichten en statusmelding van gisteren erop gezet. maar goed, het is allemaal nu een beetje in wat, wat rustige vaarwater gekomen. Maar om eh, Wendy een hart onder de riem te spreken... Eh, zullen we dat nummer nog een keer draaien. Zo over Fake eh, Friends, hier is Wendy Moore. forget no Nijmegen komen ze. Deze, eh, deze fijne gasten. Shameless met Beat of Guy. De Ramones hoor ik eh, wel eens eh, veelvuldig voorbij komen. Ja, daar hebben ze dan wel een handje van. Zo'n zo'n echte punkrockband uit de jaren 80. Nou, daar doet mij dit wel een beetje aan denken. het is van een vierde EP die ze hebben uitgebracht. Daarvoor wat, wat onvoortuinlijk. Maar gelukkig gaat het nu weer goed met er Wendy Moore met So Over Fake Friends. Nou, ik was een beetje bijna uit het veld eh, geslagen. Want ineens bleek Nausicaa ook met een, nieuw werkje te zijn eh, gekomen. En dat hebben ze uitgebracht in juni. Dat is alweer, eh, nou, want vandaag is augustus. Dat is bijna twee maanden terug alweer. Maar goed, we gaan het allemaal een beetje proberen recht te breien. En dat doen we dan graag. En dat nummer dat heet All I Do. over mij, of over jou, of over alles waar ik zoveel van hou. Geen therapie of landverraad, maar gewoon een liedje dat nergens over gaat. Geen idealen of het noorden ligt, klimaattransitie of de grenzen dicht niet over dromen of over spijt. Of over weken, over tijd. Het gaat niet over mij. Of over jou. Of over alles waar ik zoveel van hou. Geen politiek of God bestaat. Maar gewoon een liedje dat nergens over gaat. valse start, obesitas of zwaar Niet over mazelen of studieschuld, of een Vega burger die zijn zakken vult. Het gaat niet over mij of over jou, of over alles waar ik zoveel van hou hebben Anke Timmer en Van Piekeren gemeen. Ze hebben namelijk eh, opgetreden in eh, de door in Utrecht. Tijdens het Ticana. Want dat is een beetje toch wel de, de stijl die Van Piekeren eh, hanteert. En het laatste nummer dat gaat <laughs> over helemaal nergens over. Want het is een liedje wat helemaal nergens over gaat. een liedje dat nergens over gaat. dat, dat is het nummer wat uh, ze als laatste single hebben uitgebracht. Nou, CK hoorde je ervoor met All I Do. En eh, er staan een aantal optredens in eh, de planning. Waaronder één optreden geloof ik ook in Nederland. En ik weet niet precies wanneer, maar je moet het eventjes nakijken op hun Facebook profiel. En anders gewoon even de website raadplegen. Ehm, over uh, muzikanten uit Rotterdam, ja, daar heb ik uh, wel heel wat uh, over te vertellen. Want straks komt Michel Ebber nog een keer voorbij. Maar deze dame komt ook uit dat, ja, diezelfde havenstad. En dat is Rovaida. makes no sense to dwell. Tomorrow is another day. You just take whatever you need to suit yourself. And everyone else. others will do the same. I know that it makes no sense to dwell. tomorrow is another day. And you just take whatever you need to suit yourself. And everyone else will do the same. Cause friends are just friends, and the one wasn't zeker alternatief rock. Zo kan, eh, kun je het omschrijven. En ze komen uit het noorden van het land. Namelijk eh, in de buurt van Groningen. Daar eh, schijnen ze te huizen. Het album gaat Between Night and Day heten. En dat is nog niet zo lang voor de, album albumrelease. Want uh, de albumrelease show staat gepland op 29, nee, 20 september 2019 in Vera, Groningen. Dan zullen ze dat gaan eh, presenteren. En een van de singles die eh, vooruit is eh, gestuurd is sinds juni uitgebracht. dat nummer dat heet Last. Dat is het nummer wat je net hebt gehoord. De bedoeling is dat wij ze proberen ook hier stiekem naartoe te halen. Of dat gaat lukken, dat hangt van een aantal <laughs> factoren af. Eh, ik ben altijd eh, heel eh, nieuwsgierig of ze ook inderdaad de trip naar, vanuit Groningen hier naartoe willen maken. Maar er zijn signalen die erop wijzen dat ze dat voor lief willen nemen. Nou, dan zijn we daar niet te beroerd in. En Wanneer dat precies gaat plaatsvinden, dan, dat zal waarschijnlijk ergens rond oktober. Nou, dan zitten we alweer een beetje in het najaar. Dan krijgen we gelukkig niet meer die temperaturen die we vorige week hebben gehad. Want eh, vorige week hadden we hier een gast, dat eh, was Liam Mason. En uh, zowat ik ook, dreven ze wat een beetje de studio uit. Dat, dat scheelde maar weinig. Zelfs de airco had het lastig gisteren, of wat zeg ik, vorige week donderdag. Dit komt ook uit Rotterdam. Eline Man en Sees It. En dat komt van de EP Tantrum. nervous wreck that I was. Too scared to let love do what love does. He accidentally set on oh my watch and stated I'm on time in so many ways. Oh! He always cracks me up with shit like this. Hanging like bro SS since 06. But this vibe of tonight is feeling different and new. There's a voice in my head that says I have to feel this moment and seize it. Uh, now that the stars are right above us. receiving The best of pressure of the feeling Reliquids miserable to form a solution Chicken out and it leads to confusion again oh. My soul is trapped inside and needs to be freed Guess my ambiguity got the best of me He knows exactly how I feel, I can say. direction. There's a voice in my head says I have to. For this moment, it's easy. the ruins of our modern times and restless souls dwell in vain for the freedom only graveyards bring. You say it's too late now to understand and too delicate to comprehend. Then whisper weary rest is gentle heart within the chest of the common land. last night an angel slept on my floor. She longed for nothing more than the comfort of salvation. And I know as the early morning grows, daylight solemnly will show. From Eden to a stranger's town of hope. in their cars, abandoned vistas, amusement parks, empty lots near the floodline where the rocks and waters struggle till they fall entwined. And you left, you left, then close your eyes. Mountains start tattooed the night. You're tired, then you said, lay down your thoughts just to rest down a hole. As time went by, our dreams became a paradise, lost beneath the broken sky. Seasons come and took the days where we belong. The wind betrayed our ancient we set sail from a barren land at the river's end, sun so golden sank as we had once descend. Like Isis and Osiris were reborn together het eh, nummer. En het eh, komt van het eh, laatste album wat Michel Eber heeft uitgebracht. Inertia. Deze week is er op de website van de PopUnie een artikel te vinden. waarin Michel het een en ander gevraagd wordt over dat album door Hans van der Maas. Dat is ook een, ja, een vakbroeder eigenlijk een beetje van mij. als het gaat om de muziekwereld. Hij is ook een van de mensen die bijvoorbeeld bij de Quiet Quiet Sessies eh, eh, betrokken is eh, geweest. Dat heeft zich hoofdzakelijk afgespeeld in Delft en in Leiden. een van die dingen die toen voortgebracht zijn... is ook een songwriter die bij ons hier geweest is. Toen nog onder de naam Lisa N. En we kennen haar beter als Lisanne de Koning. Die daarachter schuilt. Want zij was een van de mensen die ook nog haar stem heeft ontleend aan een van de tracks van Low Addict Sound System. En zo is het cirkeltje wel weer de grond, dacht ik zo te weten. Daarvoor hoorden we Sisit eh, van uh, Eline En wat, wat nou leuk is, zij gaat ook een aantal optredens doen. Eh, dat zal volgend weekend plaatsvinden in bijvoorbeeld het Café Stortemelk. En Bad Hotel Bruin, Café De Oude Stoep. En die mensen die dat al horen, die denken... hey, dat is bekend, dat is Vlieland. Klopt, want dat is, eh, dat is inderdaad eh, het geval. En dan gaat het uh, onverminderd in één tempo door naar een ander Waddeneiland. En dat is een Waddeneiland wat ik weer heel erg goed ken. Namelijk Kerkplein Ameland. Nescafé Ameland en Westcourt Hotel Ameland. En dan ook nog eens een keer op het eh, Kerkplein. Uh, weer in datzelfde Ameland uh, op de 8, 9, wat zeg ik, 9 en 10 augustus. Dus ze krijgt het druk wat betreft eh, het hele verhaal. En eh, dan komt ze terug eh, in het goede oude Rotterdam. Want in de oude zomerfestival, de oude haven, daar op 1 september treedt ze nog een keer op. Dus het is best wel een beetje een drukke tijd voor Elineman als het gaat om haar album, nou album EP te promoten. Tantrum heet de EP en Seasit is een van de nummers die daarop staan. Goed, ehm, ik heb alweer aardig wat dingen bij elkaar zitten kletsen. Ehm, een van de dingen die ik, eh, die ik ook uh, heb eh, weten te ontfutselen... is van een Haarlemse band. En ze hebben oren naar om hier naartoe te komen. Hoe komt dat? De link is heel duidelijk. Want er is één lid van die band. Die woont hier in Zandvoort. Dat is Koen Alvarez. Die kennen we natuurlijk al, al een lange tijd. en Koen, <laughs> die, die, laatste week, die heb ik twee keer weten te ontmoeten tijdens het eh, moment dat hij zijn hond aan het uitlaten was. En toen hadden we het erover. En toen zei hij eh, van, nou, ik zal er eens dus even een balletje op gooien. En inderdaad, dat is geresulteerd. Want morgen komt hij echt uit op eh, alle muziekplatformen. Maar wij hebben hem vanavond al.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 En wie is de barman daar? Tols. En die hoorde je net met zeven knopen. Een van de, de grote hits die hij afgelopen jaar heeft weten uit te brengen. Tenminste, nou iets. in ieder geval een bekend nummer wat betreft in het eh, alternatieve circuit. Ehm, zeven knopen. Eh, daarvoor hoorden we Don't Push Too Far. Het is eh, de single van Lake Michigan die morgen op verschillende platforms te horen zal zijn. Ik eh, wacht toch even met, eh, met een eh, nummer wat ik toegevoegd heb. Eerst gaan wij naar de voorliefde van het land van Fabiana Dammers. Want zij was afgelopen... Niet alleen Italië is een, is een plek waar ze graag komt. Dat heeft natuurlijk met de wortels te maken. Maar ook met de, met de geschiedenis van de muziek... Uh, heeft het uh, Wales ook een streepje voor bij de singer-songwriter uit de 12 jaar geleden heeft ze nog zelfs een nummer bewerkt... wat eh, slaat op een dorp in Wales. En dat nummer dat, eh, is eh, terug te horen in een ja, radiohoorspel... Under Milkwood van Dylan Thomas. En het is precies het jaar 65 jaar geleden, 54 was dat eh, voor het eerst eh, te horen. Ik geloof dat eh, Richard Burton daar ook nog een rol bij gespeeld heeft. was dat radiohoorspel te horen. Gaat over een slaperig dorpje wat van de een of andere moment verandert in een wat, wat ja, een ander, <laughs> ander dorp. Fabiana Dammers heeft de tekst wel voor een deel overgenomen. Maar de muzikale bewerking is toch wel van haarzelf. It is night, starfall. and dreams pass by. Petticoats over chairs, mazes of colors in despair. periode dat, je, eh, dat eh, Fabian de Dammers en ik eh, veelvuldig met elkaar te maken hadden. Maar dit blijft toch een wonderschoon werkje. Ehm, het, het, zou wel eens zo kunnen <laughs> leiden dat ik als eigenwijze dropveter uit Zandvoort... en een radiomaker van een kaliber, nou ja, zeer lokaal... tussen Zandvoort 1 en Zandvoort 2 bordjes ben ik wel een hele lokale held. Maar als ik er buiten kom, dan stel ik eigenlijk ook geen drol voor. Maar ik heb wel zoiets van... Waarom, wordt, uh, waarom zouden zij dat nummer nou nooit spelen? Dat begrijp ik niet. Ik heb het, uh, ben meerdere malen met pad geweest en nooit hebben ze dat nummer gespeeld. Terwijl het zo'n verschrikkelijk goed nummer is. Niet echt, wat ik al zei, een, een, eigen nummer. Maar de muzikale arrangement is zeker wel een eigen bewerking. Want dat zeg, ik, zeg ik er wel bij. Want wie de tekst kent van Dylan Thomas Under Milkwood. Die, ja, die, die hoort ook wel heel duidelijk de verwantschappen die Fabiana Dammers eh, in dit eh, nummer heeft eh, verwerkt. Maar ze doet dit op zo'n verschrikkelijk sublieme wijze. Dat je denkt, nou dit, dit is gewoon een, een nummer wat, wat eigenlijk... Ja, iedereen in mijn ogen gewoon moet hebben gehoord. Ehm, dat zeggende is het alweer bijna vijf minuten voor tien geworden. Dat betekent dat ik eh, een, eh, zo langzamerhand ook een eh, eind aan dit programma ga maken. Want er is nog een link tussen Wales en Engeland. Want ja, het zit allemaal bij elkaar vast. En wie is die andere singer-songwriter die daar zijn vakantie had eh, gehouden? Dat is onze eh, grote vriend hier uit dit eh, dorp, Ruud Houweling. En als we het dan toch over dorpjes en plaatsen hebben... ja, dan kom je toch ook wel weer uit bij een nummer... wat de tragedie van dit dorp beschrijft. Want ergens in, ik meen ergens in 2015 of 16... toen is er iets vervelends gebeurd in dit dorp. Eh, er is een uh, Zambiaans meisje gewoon eh, verdronken. die had nooit van de leven de zee gezien. En die kwam via een gastgezin uit Duitsland mee. En die wilde dus de zee aanschouwen. Dat liep helemaal verkeerd af. En uiteindelijk hebben ze er later, dagen later gevonden. Ruud heeft daar ooit nog eens een liedje over geschreven. Dat ga je horen tot aan het nieuws van 10 uur. En daarna is het de beurt aan Vader Veuger. Nights Falls on the Town. En ik zeg tot volgende week. Dag. spacecrafts chasing the horse and carriage round the lonely merry-go-round.